win met het NOS Journaal. Somalische piraten hebben 26 Aziatische mannen vrijgelaten... die ze meer dan 4,5 jaar gegijzeld hielden. Het zijn opvarenden van een zeilschip dat begin 2012 werd gekaapt... bij de Seychellen in de Indische Oceaan. De mannen kwamen onder meer uit China, Indonesië en de Filipijnen. Ze werden al die tijd vastgehouden in een vissersdorp... in het binnenland van Somalië, zeggen internationale bemiddelaars. Het is niet duidelijk of er losgeld is betaald voor de vrijlating. Een demonstratie tegen de handelsverdragen met de VS en Canada op het Museumplein in Amsterdam heeft zo'n 8000 mensen getrokken. De organisatoren, de Consumentenbond, FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Foodwatch zeggen dat de handelsverdragen ten koste gaan van de voedselveiligheid, het milieu en dat de rechten van werknemers worden aangetast. Het gaat om de verdragen TTIP met de VS en CETA met Canada. De regels in de VS en Canada zijn een stuk minder streng, waardoor daar goedkoper kan worden geproduceerd zeggen ze. In Colombia is tot nu toe dit jaar rond de 300 ton aan cocaïne in beslag genomen. En dat is een recordhoeveelheid volgens de minister van Defensie. De buit zou een straatwaarde hebben van meer dan 8 miljard euro. Colombia is wereldwijd het land waar het meeste cocaïne wordt geproduceerd. De ontwerpers van de Merwedebrug hadden in de jaren 60 niet voorzien dat het verkeer zo zou toenemen, dat zegt Rijkswaterstaat. Met het ontwerp is niks mis en als er niet zoveel zwaar verkeer was bijgekomen had de brug nog best even meegekund. Dat zegt de manager van de renovatie. Vanmorgen is Rijkswaterstaat begonnen met de reparatiewerkzaamheden aan de Merwedebrug. Tijdens de werkzaamheden blijven alle rijstroken geopend.